De oefeningen begonnen na het bezoek van de Taiwanese president aan de VS. De Duitse vrouw die zaterdag voor het laatst werd gezien op Texel is nog altijd niet gevonden. Ze verdween in zorgwekkende toestand. Vandaag wordt er verder gezocht naar de vrouw van 46. In de Georgische hoofdstad Tbilisi zijn gisteren duizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de regering. De betoging was georganiseerd door de pro-westerse partij van de gevangen genomen oud-president Saakashvili. Het weer. Eerst droog, met in het oosten af en toe zon.